Topambtenaren de Amerikanen hebben gevraagd om Bos onder druk te zetten... zodat hij akkoord zou gaan met de nieuwe missie in Oeruzgan. De twee betrokken ministeries zeggen dat die berichten voor rekening komen van de Amerikanen. Maar Timmermans zegt het zal toch niet zo zijn dat de Amerikanen alles verkeerd hebben opgeschreven. De opvolger van het Joegoslavië-tribunaal blijft in Den Haag gevestigd, heeft de VN-veiligheidsraad besloten. De nieuwe organisatie wikkelt de werkzaamheden van het tribunaal af, zoals het berechten van mensen die voortvluchtig zijn en het behandelen van herzienings- en gratieverzoeken. De nieuwe organisatie begint op 1 juli 2013.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 And the world will notice a king. Oh, yeah, yeah. There's darkness, oh, I'll shine a light. Shine a light. And mirrors of success reflect me. Me. I'm not stopping us. Yeah, yeah. Enough to be I, I made it. I made against the wall. I could feel I'm the world's greatest. I saw the light and that star up in the Anacondo. I'm a at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. And was right there. little bit yeah.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 in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. Het gesprek van de staatssecretaris moest worden afgebroken... omdat Brandon agressieve taal uitsloeg. Daarvoor had hij haar plaatjes van auto's laten zien. Veldhuizen van Zanten zei dat ze Brandon met een gerust hart achterliet in Ermelo. Volgens haar hebben de medewerkers van de instelling een enorme betrokkenheid en professionaliteit. Verder zei Veldhuizen van Zanten dat ze de knapste koppen heeft gevraagd manieren te bedenken om de zorg voor Brandon te verbeteren. Tweede Kamerleden hebben waardering voor de excuses die NS en ProRail hebben gemaakt voor de problemen op het spoor tijdens het winterweer. Tijdens een hoorzitting in de Kamer erkenden de topmannen Meerstad en Klerk dat ze onacceptabel hebben gepresteerd. NS-directeur Meerstad zei dat hij zich de machteloosheid van de reiziger kon voorstellen. Topman Klerk van ProRail noemde de overlast onaanvaardbaar. De Tweede Kamer praat nog de hele dag over de winterproblemen op het spoor. Het scheepvaartverkeer op de Rijn tussen Koblenz en Wiesbaden komt heel langzaam op gang. Vandaag zijn vijf kleine schepen langs het gezonken vrachtschip Waldhoof gevaren. De Waldhoof met 2400 ton zwavelzuur aan boord is daarbij niet bewogen. Grote schepen en schepen...